Jobboot met het NOS-journaal. De NAVO heeft naar Servië gestuurd. Gisteren raakten bij een grenspost verschillende Serviërs en militairen van de KFOR-missie, de vredesmissie, gewond. Er ontstond een confrontatie tussen beide partijen toen NAVO-militairen begonnen met het opruimen van de blokkade die Serviërs hadden opgeworpen. De Serviërs willen hun invloed in het noordelijke deel van Kosovo uitbreiden. De Kosovaarse regering probeert juist meer greep te krijgen op de regio door meer douanebeambten te sturen. De NAVO-missie steunt de regering in Pristina daarbij. De oppositie in de Tweede Kamer wil extra juridisch advies over de spoedwet, waardoor er weer betaald moet worden voor een identiteitskaart. De Kamer besprak vandaag het wetsvoorstel van minister Donner, waardoor burgers weer voor de ID-kaart moeten betalen. Door een uitspraak van de Hoge Raad was de kaart enige tijd gratis en dat leidde ertoe dat er vijf keer zoveel aanvragen binnenkwamen. De oppositie wil pas verder praten als het juridische advies er ligt, maar de meerderheid wil deze week nog de knoop doorhakken. Peter van Uhm wordt volgend jaar als commandant der strijdkrachten opgevolgd door generaal-major Tom Middendorp. Van Uhm zwaait volgend jaar juni af. Hij is dan ruim vier jaar de hoogste militair geweest. De 51-jarige Middendorp is nu directeur operaties van de defensiestaf. Hij is onder meer betrokken geweest bij de missies in Bosnië, Afghanistan, Irak en Macedonië. In 2009 was hij commandant van de taskforce Uruzgan. Finland heeft ingestemd met de uitbreiding van de bevoegdheden van het Europese noodfonds. Een van die bevoegdheden is het opkopen van staatsschulden. Nu doet alleen de Europese Centrale Bank dat. Ook keurde het Finse parlement de verhoging van de bijdrage aan het noodfonds van 8 naar 14 miljard euro goed. Morgen stemt het Duitse parlement over het noodfonds. Ook de Tweede Kamer moet zich er nog over uitspreken. Het weer, zonnig, temperaturen 20 graden in het noorden tot 24 in het zuiden van het land. Tot en met het weekend blijft het zonnig en warm na zomerweer. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANWB. Er staan files op de A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 3 kilometer. A10 West richting Zaanstad bij de Koentunnel 3. De andere kant op bij Sloten 4. Dat komt door een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. Op de A10 Zuid richting Amersfoort bij het Amstel Business Park 3 door een ongeluk. Daar is de rechte rijstrook dicht. A12 Utrecht richting Arnhem bij Maarsbergen 5. A13 van Den Haag naar Rotterdam bij de afrit Berklaan Roderijs 4.